willen de werkgevers via de rechter voorkomen. In grote delen van het tot vanavond 11 uur. De chauffeurs van regionale bussen en treinen eisen meer loon en een lagere werkdruk. Het meisje Charlène van 8 is waarschijnlijk gewurgd voor ze uit het raam van een flat in Hogeveen viel. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek, heeft de advocaat van de vader gezegd tegen de Telegraaf. Onderzoekers zouden sporen van verwurging hebben ontdekt op het lichaam. Ook zou er een nieuwe verklaring zijn van een buurtbewoner. Die beweert dat het meisje van de flat is gegooid en niet is gevallen. Charlène woonde bij haar moeder toen ze 2,5 jaar geleden dodelijk ten val kwam. Een half jaar later werd de moeder opgepakt. De VS en Zuid-Korea stellen de jaarlijkse gezamenlijke legeroefening uit tot na de Olympische Winterspelen volgende maand in Pyeongchang. De oefening is elk jaar tussen februari en april. Noord-Korea maakt daar elk jaar bezwaar tegen. De oefening wordt gezien als een repetitie voor een invasie. De afgelopen weken lijken Noord- en Zuid-Korea de betrekkingen beter te willen maken. Zo werd de communicatie van de hotline tussen de twee landen weer hersteld. Het aandeel van de Amerikaanse chipmaker Intel staat op Wall Street flink in het rood. Eerder vandaag werd bekend dat zo goed als alle chips van Intel vatbaar zijn voor twee nieuwe grote lekken. Daardoor kunnen wachtwoorden, tekstbestanden en foto's worden gestolen. Het bedrijf zou al een ruim een half jaar op de hoogte zijn van de problemen. Bij het openen van technologiebeurs Nasdaq daalde de waarde van het aandeel Intel met 5 procent. Het weer bewolkt, druilerig en steeds meer wind, aan de kust stormachtig. Morgen af en toe een bui en zo nu en dan zon. In het weekend wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral aanrijdingen die voor files zorgen.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 Een nieuwe staking zal regionaal zijn en niet landelijk zoals vandaag, zegt vakbond FNV. De werkgevers in het streekvervoer zeiden vandaag in gesprek te willen met de vakbonden over een goede CAO. Een nieuwe staking willen de werkgevers via de rechter voorkomen. In grote delen van het land ligt het